Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is veel te druk op de Noordzee. Dat zegt een actiegroep van vissers naar aanleiding van het ongeluk op zee gisteren. Een vrachtschip werd onbestuurbaar en dreigde tegen een windmolen te varen. En het had veel erger af kunnen lopen, vertelt verslaggever Thomas Pekschoor. De storm blies het schip dwars door een vaarroute... en daarna tussen de 140 funderingen van het windmolenpark Hollandse Kust Zuid. Hier kwam het in aanvaring met een groot transformatorplatform. En het kwam akelig dicht in de buurt van het olie- en gasplatform Q13 Alpha. Ja, bijna overal op de Noordzee is van alles gebouwd. De vissers willen daarom dat de windmolenparken verder op zee komen... zodat ze niet zo dicht bij de vaarroutes liggen. Bij een aardverschuiving in de hoofdstad van Ecuador in Zuid-Amerika zijn zeker 22 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er minstens 47 mensen gewond geraakt. De aardverschuiving werd gisteren veroorzaakt door de hevige regenbuien. Door al het water ontstonden er modderstromen vanuit de bergen. De A28 is voorlopig nog afgesloten na een ongeluk met een spookrijder. Die reed tegen de richting op een andere auto. Twee mensen zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis. Volgens de politie is waarschijnlijk ook nog iemand licht gewond geraakt. De weg is dicht in de richting van Zwolle naar Amersfoort tussen Wezep en Het Harde. Disney heeft een enorme hit te pakken. dit nummer komt uit de film Encanto en het is zelfs zo populair dat het in Amerika op nummer 1 staat in de Billboard Top 100. En dat komt niet vaak voor. Let It Go uit de film Frozen kwam bijvoorbeeld niet verder dan plek 5. En de laatste keer dat daar een Disney-nummer op 1 stond in die Amerikaanse hitlijsten was bijna 30 jaar geleden in 1993. En die ken je misschien ook nog wel. fantastic dat is A Whole New World uit de film Aladdin dus. Het weer nog, het blijft de komende uren droog. En morgen een beetje van hetzelfde. Wat regen, wat wind en 9 tot 10 graden.